Jeroen van Kam met het NOS De Oekraïense ombudsman voor de mensenrechten en het Rode Kruis... eisen toegang tot het kamp voor Oekraïense krijgsgevangenen in de regio Donetsk... waar gisteren tientallen Oekraïense krijgsgevangenen om het leven kwamen. Zowel Oekraïne als de EU beschuldigen Rusland ervan de militairen te hebben gedood... wat een oorlogsmisdaad is. In het kamp zaten onder meer militairen... die eerder het azovstal in Mariupol verdedigden. Volgens de leiders van het separatistische bestuur van Donetsk... zijn er 53 krijgsgevangenen omgekomen. Boerenprotestorganisatie Agractie staat toch open voor een gesprek met Johan Remkes... bevestigt voorman Bart Kemp na berichtgeving van het AD. De organisatie wil maandag bellen met de stikstofbemiddelaar. Niet voor een inhoudelijk overleg, maar om een gesprek te voeren... over de uitnodiging van Remkes om te komen praten. Tegen het AD zegt Kemp dat onderhandelen alleen zin heeft... als het kabinet de stikstofdoelen loslaat. Eergisteren werd duidelijk dat boerenbelangenorganisatie LTO toch bereid is... een eerste verkennend gesprek met Remkes te voeren. Dat gebeurt komende vrijdag. Om energie te besparen zet de stad Berlijn de spotjes uit... die gericht zijn op monumenten en gezichtsbepalende gebouwen in de stad. Onder meer de Berliner Dom, het Raadhuis en het slot Charlottenburg... worden s'avonds niet meer verlicht. De oorlog in Oekraïne bedreigt de energievoorziening, zegt de stad... en dus is het zaak spaarzaam om te gaan met de beschikbare middelen. Normaal staan er 1400 spotjes gericht op gebouwen en monumenten... en dat kost de stad jaarlijks zo'n 40.000 euro. In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben duizenden betogers opnieuw het parlement bezet. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het gaat om aanhangers van de Sjiïtische geestelijke Moqtada al-Sadr. Het zijn niet eens, ze zijn het niet eens met de kandidaat voor premierschap... die is voorgedragen door andere Sjiïtische partijen. Woensdag werd het parlement ook al bestormd door honderden aanhangers van al-Sadr. Daarbij raakten toen 70 mensen gewond. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Morgen is het overwegend bewolkt en regenachtig, maar smiddags klaart het op.